Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Zeeland is een fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens. Er waren 30 mensen aan boord, zij zijn met een andere boot naar de wal gebracht. De pont kon met een sleepboot worden vlot getrokken. Het is nog onduidelijk of de mist de directe oorzaak van het ongeluk was. Het fietsvoetveer is voorlopig uit de vaart omdat de boot moet worden onderzocht. De Orca Morgan mag naar Tenerife. De rechtbank stelde het Dolfinarium Harderwijk in het gelijk in de zaak die was aangespannen door de Orca-coalitie. Die wilde dat de jonge orka in zee zou worden losgelaten in de buurt van een groep soortgenoten. Volgens de orka-coalitie is de kans groot dat Morgan weer in de groep wordt opgenomen. Het dolfinarium stelt dat het dier kansloos is in het wild en mag Morgan nu naar een dierenpark op Tenerife brengen. Morgan werd vorig jaar ernstig verzwakt gevonden in de Waddenzee. In het dolfinarium is het dier volledig hersteld. De Spaanse premier Zapatero blijft voorlopig aan als partijvoorzitter van de socialisten. Gisteren leed de partij een historische nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Zapatero was niet herkiesbaar als premier omdat hij al twee termijnen heeft gediend. In februari is er een partijcongres, waarschijnlijk stapt hij dan op als partijleider. In Warschau is een standbeeld onthuld van de voormalige Amerikaanse president Reagan. De Polen zijn Reagan nog altijd dankbaar voor zijn inspanningen om een eind te maken aan het communisme in Oost-Europa. De oud-acteur en oud-president wordt door veel Oost-Europeanen nog altijd gezien als de man die iedere anticommunistische beweging voluit steunde. Het standbeeld werd onthuld door Leg Valenza de Poolse vakbondsman en politicus die een hoofdrol speelde in de strijd tegen de Poolse communisten.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 A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 8 kilometer staat een auto met pech op de rechte rijstrook. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Berkel en Rode reis 3. A15 Europort Rotterdam verknopen Vaanplein 6 kilometer. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht 2 km ligt olie op de rechterrijstrook.